een Klomp met het NOS-journaal. Amerika en Rusland. Zoals verwacht werd er geen doorbraak bereikt. Wel zijn er volgens de Russische minister Lavrov interessante ideeën besproken. Binnenkort wordt er verder gepraat. Behalve Rusland en de VS waren ook Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar en Iran bij het overleg in Zwitserland aanwezig. De Russische kustwacht heeft geschoten op een Noord-Koreaans vissersschip. De boot met 48 bemanningsleden zou de Russische wateren zijn binnengevaren. De Russen hielden het schip tegen en gingen aan boord. Toen de vissers probeerden terug te varen naar Noord-Korea... opende de kustwacht het vuur. Daarbij is één Noord-Koreaan gedood, negen anderen raakten gewond. De complete bemanning is opgepakt. In Almere Haven is een automobilist het politiebureau binnengereden. De auto kwam tussen de glazen schuifdeuren tot stilstand. Niemand raakte gewond. De man probeerde te ontkomen, maar werd al snel opgepakt. Volgens de politie maakte de man een verwarde indruk. In de auto werden geen wapens of explosieven gevonden. In Utrecht wordt vanavond en vannacht een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gehangen. Het is de Daphne Schippersbrug tussen de wijken Oog in Al en Leidse Rijn. De betonnen hangbrug heeft een overspanning van meer dan 100 meter... en is alleen bestemd voor fietsers en voetgangers. Tijdens het inhangen van de brugdelen is het Amsterdam-Rijnkanaal acht uur lang gesloten voor de scheepvaart. PSV heeft opnieuw punten laten liggen. De Eindhovenaren kwamen thuis tegen Heracles niet verder dan 1-1. Het is voor de derde keer in vier competitieduels dat PSV niet weet te winnen. De andere uitslagen in de eredivisie, FC Groningen-Heerenveen 0-3, AZ Vitesse 2-2, Sparta Willem 2 ook 2-2 en FC Utrecht Go Ahead Eagles 3-0.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 The cry of success left no. Thank you. and now you're still testing me somehow, and I need you now, but you won't know you won't say you love me. Just say. is your house, and your house is mine. Nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine. now it can't be secrets anymore. Got a girl, she danced beyond the mess behind. It's my chance to be more happy, can't be wrong. When you look into my eyes, all my troubles gather straight from love.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 Show. my house. Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> mixes the noise. Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. biggest damn thing. I still care? And after all these years I've wasted, I could win boys that I'm crazy.